uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het kabinet wil dat het RIVM onderzoek gaat doen naar chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Dat bedrijf is al tijden in het nieuws omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Het kabinet wil dat het RIVM vooral gaat kijken wat voor zorgen omwonenden hebben... en hoe het precies zit met die uitstoot. Want mensen in de buurt zeggen al jaren dat ze er ziek van worden. Het OM is deze week een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar Chemours... nadat zo'n 3600 mensen, buurtbewoners vooral, aangifte deden. Een orkaan Otis raast nu over Mexico. Correspondent Boris van der Spek vertelt er meer over. De orkaan eh, die kwam aan land eh, als een orkaan echt van de zwaarste categorie, categorie 5. Dat is een van de zwaarste orkanen die de eh, Mexicaanse westkust ooit geraakt heeft. Maar gelukkig is de orkaan nu afgezwakt naar categorie 4. Er is wel veel schade, vooral in de deelstaat Guerrero en bij de populaire badplaats Acapulco. Ja, waarschijnlijk trekt de orkaan naar het zuiden van Mexico. Uit voorzorg blijven bijvoorbeeld scholen de komende dagen dicht en worden er noodopvangplekken ingericht. In grote kans dat je bij het horen van de naam David Holmes nou niet gelijk de link ligt met deze film. Ja, dit is natuurlijk Harry Potter. Daniel Radcliffe, de acteur die Harry speelde... heeft een documentaire gemaakt over zijn stuntman... die van vliegende bezems viel en klappen kreeg van bewegende bomen. Bij het filmen van de allerlaatste Harry Potter film... brak de stuntman zijn nek en raakte hij vanaf zijn borst verlamd... en zit sindsdien in een rolstoel. De twee acteurs zijn altijd bevriend, bevriend gebleven. De documentaire is vanaf half november te zien op HBO Max. En dan nog het weer. Overal buien nu, maar die trekken vanavond langzaam weg. En dan blijft het als het goed is droog. Morgen begint grijs en vanuit het zuiden dan weer regen. voor tussen de 11 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland zijn de dagelijkse files een stuk langer dan gebruikelijk. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. De meeste vertraging zien we daar op de A2, Amsterdam richting Utrecht. Bij de Leidse Rijtunnel staat een auto met pech. De rechterreis ook is dicht en dat kost je 20 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knopen ten Nieuwe meer 9 kilometer file rijden en een half uur vertraging. De A9 Alkmaar richting Diemen. Bij Amsterdam-Gaasperdam 17 kilometer file en 40 minuten oponthoud.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 A love thing. Dit is weer de National Radio Show. Iedereen van harte welkom. We zijn er weer twee uur lang country, folk, Amerikanen en bluegrass muziek. En over bluegrass gesproken gaan we snel mee door. Deze eh, formatie is met deze single genomineerd in de eerste voorronde Grammys in de categorie Best American Roots Performance. En zelfs met twee nummers en waaronder deze. Dit is Willow Sister Sadie. nummer wat je op standje 10 moet zetten. Sister Sadie was dat met Willow. Iedere week hebben we natuurlijk digitale brievenbus in zendingen voor je in de Nashville Radio Show. En we gaan nu naar de eerste toe en daarvoor gaan we naar Denemarken. Je neemt een beetje pop, een beetje rock en een beetje folk en iets meer country. En je komt uit op de stijl van Hoog en Nielsen. De heren Robert Nielsen en Henning Hoog stonden al vaak met hun muziek op onze playlist. En ze hebben een nieuwe single en die heet Tell That To My Heart. They say the time has its own way of healing But drying those tears from your eyes tough heart always grows stronger. The truth that will banish the lies. Friends dropping by to amuse me. Folks going out of their way to say that soon you will fall for another. But all I can do is to say. them all good deeds, they will come back to you. The meek shall inherit the earth, oh man, I wish all of that stuff was true. They say the time erases the memory of every heartache coming your way. They say the pain is making you stronger, yeah I know, so here's what I say. Tell that to my mom tell that to my heart. Tell that to my heart. Tell that to my heart. Time can play tricks on your memory helps letting everything go. And every minute that passes helps your mind regain its control. With age comes wisdom and courage. Every year you're smarter than last. As you travel into the future, you're armed with the knowledge you gained in the past. Well, that's what they say. Tell that to my heart. tell that to my heart. Tell that to my heart. Tell that to my heart. Het is nog even een paar weken wachten, maar op 10 november is het dan eindelijk zover. Dan komt het nieuwe album van Chris Stapleton uit. Het album gaat Higher heten en op dat album vind je ook dit nummer dat Chris samen produceerde met zijn vrouw Morgane en Dave Cup. Dit is Think I'm in Love With You. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request and comment. Baby, do you ever wonder Whatever happened way back when, or if I see you again, baby, if you ever wonder, oh, you might wish things could change. I know this might sound strange, but I think I'm in love with you. I didn't know it at the time mama do I find? I wanna make your dreams come true. Think I'm in come true it out with great American country music. On the road again. I can't wait to get on. life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. I can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. friendships as we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. I can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again it home the road again Dat Willie Nelson nog lang niet klaar is met muziek maken weten we al een tijdje. Maar dat hij zijn 74ste soloalbum, jawel, je hoort het goed, 74ste soloalbum, vol zet met bluegrass muziek. Dat vinden wij natuurlijk heel leuk hier bij de Nashville Radio Show. Je hoorde er net een nummer van, On The Road Again. Die kennen we natuurlijk van Willie zelf al, maar nu in een bluegrass jasje. We gaan verder met de digitale brievenbus. En daarvoor blijven we in Nederland voor muziek van Katja Kruid. Op 26 november komt haar debuutalbum Live a Little More uit. En ze leerde dobro spelen in Amerika en is sindsdien verliefd op de klank van dit instrument. En die hoor je heel veel op haar muziek voorbij komen. Dit is Never Settle Down. Katja Kruid en Never Settle Down. We gaan een klein beetje terug in de tijd naar 2019. Voor een artiest die al sinds 1986 actief is in de muziek. En eh, of het nou bluegrass, Americana, blues of country is. Het maakt niet uit, hij maakt het allemaal. Dit is Jim Lauderdale en One Away. En daarna een leuk duet uit 1962 van Hank Snow en Anita Carter en The Mockingbird Hill.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 Goh, wat toevallig. En over die naam gesproken, dat refereert aan een liedje van Roseanne Cash. Dat gaat over het gebied waar haar vader geboren is. is toch een leuk muziekfeitje. We gaan verder met de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Amerika voor nog een alternatieve country en Americana plaat. Deze band heet 49 Winchester en ik heb me laten vertellen dat we het hier over een geweer hebben. Dit is Everlasting Lover. Everlasting Lover. I got a lot I want to say to you. When you make me feel less lonesome than I ever used to. Everlasting Lover. Honey, it ain't that I want to. but sometimes the pain takes over I just slip through when I get stuck distant love. Van hun album Fortune Favors the Bold hoorde je de nieuwste single van 49 Winchester en Everlasting Lover. Het is weer eens dus even tijd voor Bluegrass. Wat dacht je van de nieuwe single van The Grass Girls? Dit is I Go en daarna gaan we naar het Spotlight album. now we're racing down a dead-end road I wonder if I'll make it out alive Leaning heavy on the throttle, letting nothing slow me down The wind is cutting through me like a knife blinds are drawn in a rundown cheap motel. I'm restless and my eyes are open wide. I pay a lover by the hour, make believe I'll be alright. I'm tangled up in lust and dirty lies. to my feet Looking for a cigarette to light Lord, why am I so broken? Can you find some good in Ik zei het net al, het is tijd geworden voor het Spotlight album. En dat is het album Country van Alex Miller in 2023. Dus dit jaar uitgebracht. In 2021 deed Alex mee aan American Idol. En viel daarop door zijn traditionele country geluid. De Idol trofee mocht hij niet winnen. Maar nadat hij de show verliet had hij al snel een platencontract op zak. En kwam zijn debuut EP uit. Hij heeft al heel wat optredens op zijn naam staan. Waaronder een Overy duet met Ronda Vincent. En nu is een tweede EP uit en een Spotlight album hier bij ons. Je hoort de eerste twee nummers Girl, I Know A Guy en daarna Putting On Hey. Dit is het Nashville Spotlight album. You've got it going on More than fine on your own It's not like you need someone to show you how it's done But if you ever change guy. You've got your routine down. Your Tuesday girls night out. Hot yoga twice a week. Ain't nothing else you need. But if you ever change your mind, girl, I know a guy. Let me show you what you're missing. Let me be your something more let me open all oh, your doors. Nashville Spotlight Album. Well, the first job that I ever had was working on the farm for Big Bill Ladd. His barn loft was hot as hell, and so was his daughter Daisy Bell. Oh, I never will forget those days putting up hay. It was hard to keep my mind on work. The way she filled out that skin-tight shirt. In cut-off jeans and red pigtails. She drove the tractor as we loaded bales. When work was through, the two of us would stay sure was worth the pain. Putting up hay, hay, hay. Out in the country we do it that way. That summer job it came and went And you know I've made more money since But to see her bounce on that tractor seat I guess I would've worked for free I learned life on the farm was really great Classic. 40. En dat is de oudste plaat deze keer in de show. Hank Lachlan en Send Me The Pillow. En ik hoorde Joop in mijn koptelefoon al zingen Lig op mijn kussen. Ja, inderdaad, Happy en Happy hadden er in de begin jaren 80 volgens mij... hadden die er een hele grote hit mee hier in Nederland. Maar dit was dus het origineel. En ik heb wat volk voor jullie op de playlist staan. En daarvoor gaan we naar Australië. Even een klein rustpuntje hier in de show. Dit is Lynn Hazelton en The Last Whistle. En daarna Skeeter Davis en Silver Threads en Golden Needles. whistle blows and the quiet calms down. All the men stood still in the deep of the ground. children wore a frown when the last whistle blows as the sun goes down. still in the deep of the ground, and the women waited weary. The children wore a frown when the last whistle blows. leuk hoor, die ouderwetse country muziek. Skitter Davis wat was met Silver Threads and Golden Needles uit 1962. Ik heb nog voor je klaarstaan de nieuwste single van Tyler Childers. Die heet In Your Love. En daarna lekker oldschool Susie Bogus en Let Go By Hurt. I will wait for you Till the sun turns into ashes And bows down to the moon will wait for you It's a long, hard war, oh, but I can grin and bear it, cause I know what the hell I'm fighting for, and I will wait for you.